Een voorspoedige start. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Rusland zijn het eens over een wapenstilstand voor heel Syrië. Volgens het Turkse staatspersbureau wordt het plan voorgelegd aan alle partijen... die zijn betrokken bij de onderhandelingen over het conflict. Terrororganisaties vallen er buiten. Het staakt het vuren zou komende nacht moeten ingaan. Begin deze maand werd al een wapenstilstand van kracht in Aleppo... maar die zou niet door alle partijen zijn nageleefd. Dat vertraagde de evacuatie van burgers en rebellen uit de stad. De AIVD onderzoekt of de dader van de aanslag in Berlijn na zijn aanval in Nederland is geweest. Volgens Franse media pakte de Tunesiër Anis Amri in Amsterdam een bus naar Lyon. Daar kocht hij een treinkaartje naar Milaan, waar hij vier dagen na de aanslag werd doodgeschoten. In zijn rugzak is een simkaart gevonden. Die is uitgedeeld in winkelcentra in Breda, Nijmegen en Zwolle. Amri pleegde met een vrachtwagen een aanslag op een kerstmarkt in Berlijn. De zorg voor kwetsbare ouderen met bijvoorbeeld dementie kan veel effectiever worden georganiseerd. Volgens onderzoekers van het Alzheimercentrum van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen kan maandelijks 2000 euro per patiënt worden bespaard. Er zou dan een netwerk rond een patiënt moeten worden opgebouwd van huisarts, specialist en fysiotherapeut. Door beter overleg kunnen zij sneller ingrijpen en zo voorkomen dat iemand naar het ziekenhuis moet. Tot besluit het weer. In een groot deel van het land is het mistig en bewolkt. Mensen die vandaag een vlucht hebben van of naar Schiphol... moeten rekening houden met vertraging door de mist. Veel vliegtuigen vertrekken een kwartier tot een half uur later dan gepland.